Mariette Krol met het NOS Journaal. Bij een busstation in Uithoorn is een buschauffeur geschopt en geslagen door een groep jongeren. Dat gebeurde woensdag al, maar is vandaag pas bekend geworden... toen een filmpje van het incident online werd gezet. De buschauffeur van Connection raakte gewond, zegt het busbedrijf. Hij zou een ouder stel hebben willen helpen... omdat hij dacht dat ze werden lastiggevallen. De politie heeft drie betrokkenen aangehouden. De rechterhand van Ridouan Taghi, Said R., is bij zijn aanhouding in Colombia gewond geraakt. De 47-jarige crimineel werd vandaag opgepakt in een huis in de stad Medellin. Hij raakte licht gewond toen hij probeerde te vluchten. Inmiddels is hij overgebracht naar de Colombiaanse hoofdstad Bogota. Het is nog niet duidelijk wanneer er naar Nederland wordt gebracht. Nederland zal Colombia om zijn uitlevering vragen... maar dat kan nog wel maanden duren, zegt de Nationale Recherche. De eventuele samenwerking in Noord-Brabant tussen CDA, VVD en Forum voor Democratie... krijgt kritiek van andere partijen. Die zijn tegen samenwerking met Forum... vanwege de omstreden Marokkanen-tweet van deze week van partijleider Baudet. Volgens GroenLinks en D66 gooien CDA en VVD hun principes overboord. Andere politici vinden de tweet geen reden om Forum uit te sluiten. En sinds 1 januari worden de tv-reclames bij de publieke omroep ondertiteld. De ster wil zo de ongeveer anderhalf miljoen doven en slechthorenden in Nederland bedienen. We vinden het belangrijk om alles dat op de publieke omroep wordt uitgezonden... voor iedereen in Nederland toegankelijk te maken, zegt de ster-directeur. Volgens de organisatie is er veel waardering voor de ondertiteling van de reclames. En de ondertitels zijn op te roepen via teletextpagina 888. Het weer, vanavond meer bewolking en vannacht daalt de temperatuur naar het vriespunt. Morgen in de middag wat regen, met 8 tot 12 graden dan wel weer vrij zacht. Zondag nat en aan zee zuidwesterstorm.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 Okay. Er zijn dames in de tent en mijn zakken zitten goed. We knallen wat vissen en de shotjes zijn zoet. Oh, het is weekend. weet niet wat je doet. Pesa, pesa, pesa, pesa, pesa, pesa, pesa, pesa, pesa, pesa, pesa, pesa, pesa, pesa, pesa, pesa, pesa, Ja, welkom dames en heren bij het tweede uur van ZFM. Het weekend in. U krijgt van mij de 40 beste platen, uh, eh, danceplaten van deze week. De eerste 20 hebben we natuurlijk gehad. Ik zal ze zo nog even opnoemen. we hebben straks een nieuwe nummer 1. Zoals ik al zei, eh, zal ik even de platen noemen die we al in het vorige uur gedraaid hebben. Nummer 40, Home van Martin Garrix. Ik denk niet dat hij volgende week nog in de top 40 van de danceplaten zal staan. Want hij zakt nu wel heel snel. Op nummer 39 Harder van Jack Jones en Bebe Rexa. 38 SOS van Avicii. Die verlaat langzamerhand ook de Dance Top 40. En dan 37, You Little Beauty van Fisher. Op 36, nieuw binnengekomen deze week, Make It To Heaven van David Guetta en Morten. Op 35, Winter Wonderland, eh, Sam Veld. Die begint wel al te dalen, dus het is maar de vraag of hij de kerst haalt. Dan op 34, All Around the World van Rehab en A Touch of Glass. Dan op 33 The Drill, Magnificence and Seven Skies. Op 32 Universal Nation van Bart Skills en Push. En dan op 31, laatste we eh, vorige week nog op 38, Grado van Sievert. Op 30 Joyce Roberto van Suras. En dan op 29, ook nieuw binnengekomen deze week, Rabbit Hole van Kelm Fat en Jam Cook. Op 28, You Got The Love. Van Kierno Silva en Mohawk. En op 27, San Francisco van Dondola. Dolla. Op 26, Losing It van Fisher. En op 25, I Love You, Armin van Buren. Deze week vier plaatsen gezakt ten opzichte van vorige week. Op 24, We Got Love dan Zigala Fiets en Ella Henderson. En op 23 Jack Jones en Ella Henderson met This Is Real. Vorige week nog op 29, dus stijgt 6 plaatsen. Dan op 22 Don't Call Me Up van Mabel. Begint ook te dalen. En dan op 21 Soldier van Ovaya. En als laatste, maar not least, Instagram van Dimitri Vegas, Like Mike en David Guetta op nummer 20. En dan gaan we natuurlijk over naar het nummer 19. Dat is Too Much van Kubri. Nummer, 19. 19, 19, You think I give a fuck? Nah, I got too much. I, got too much. I got too much. You think I give a fuck? now? I got too much. I, I got too much. I, I got too much. You think I give a fuck? I got too much. I, I got too much. I, I got too much. You think I give a fuck? now? I got too much. I, I got too much. I, I got too much. Too much. pretending not to see them. And instead I pour the milk. The Nummer 17. hear people talking about free your mind, free your body, free your soul. But they really don't know what that means. They don't really know how to do it. Free your mind, free your soul, free your body. Free your mind, free your soul. body. talking about free your mind, free your body, free your soul. But they really don't know what that means. They don't really know how to do it.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 Op 17 Ritual van Rita Ora, Chesto en, Jonas Blue. En op 16 deze week nieuw binnengekomen Free Your Body. En wat een plaat van Chris Lake en Solardo. En dit is natuurlijk Narcotic van You're Yannick en Zenex. Zometeen krijgt u 14 van mij Higher Love van Kigo en Whitney Houston.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 Ja, dames en heren, u luistert nog steeds naar ZFM het weekend in. Het de beste zender om volledig uit je dak te gaan. Zometeen, na 9 uur, is er natuurlijk weer tijd voor See It tot 11 uur. Mijn collega's hebben natuurlijk weer een perfect programma voor je, waardoor je nog meer in de feeststemming komt. Maar nu nog de laatste platen van de Dance Top 40. Net hoorde u op nummer 13, Pump It Up van Endor. En dan op 12 I View van Sam Smith. Beide zijn deze week gestegen. Dus op nummer 11, en dan blijft hij al eh, een tijdje staan, Post Malone van Sam Veld en eh, Rani. En dan hebben we nog natuurlijk op 10 net gehad God is a Dancer van Chesto en Mabel. Vorige week nog op nummer 9, nu een plaatsje gezakt. En straks op nummer 9, Roses. van St. John. Nummer 9. corner with the body screaming dollar.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 Vorige week nog op 7. Op 7 stond Peace of Your Heart van Medusa The Good Boys. En op 6 stond Martin Garrix en Dean Lewis met Used to Love. En net hoorde u natuurlijk op nummer 5 On van Briton Excalibur Heldens.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 Want op 19 stond Too Much van Kubri. En op 18 oerdemilk van Ruby, Doherty en Keys. Op 17 Ritual van Rita Ora van Chesto en Jonas Blue. En op 16 is nieuw binnengekomen Free Your Body van Chris Lake en Solardo. 15 Narcotic, eh, Unatas en Yannick Zenex. En van op 14 Higher Love mm, van Kigo en Whitney Houston. Op 13 is gestegen Pump It Up van Endor. En op, van op 12 staat I Feel Love van Sam Smith. Op 11 Post Malone, Sam Veld, Feet Rani. En op 10 staat God is a Dancer van Chesto en Mabel. Op 9 staat Roses van St. John. En op 8 staat Marcel Jefferson en Solardo met Move Your Body. Op 7 staat Peace of Your Heart van Medusa. En op 6 staat Use the Love van Martin Garrix. En op 5 staat Termion van Riton en Oliver de Oliver Heldens. Sorry, ik spreek de naam verkeerd uit. En op 4 staat Hooked van Martin Eiken. Op 3 staat Loose Control van Medusa, Becky Hill en Good Boys. En op 2 staat Ride It van Regard. Dus op 1 staat ook gelijk de hoogste nieuwe binnenkomer. En dat is Don't Start Now. Volgende week is er weer een ZFM met weekend in. Zometeen is er nog Siert. Maar nu krijgt u eerst de nummer 1 van deze week.